Kees met het NOS-journaal. Zangeres Aretha Frank. Haar grootste hit was Respect, een cover van een nummer van Otis Redding. Franklin bracht in 60 jaar tijd meer dan 40 albums uit. Ze overleed in haar huis in Detroit in het bijzijn van haar familie. Aretha Franklin was 76 jaar. Het afschaffen van de dividendbelasting kost veel meer dan gedacht. Door de groeiende economie wordt de maatregel mogelijk 600 miljoen euro per jaar duurder, bevestigen bronnen in Den Haag. Premier Rutte is groot voorstander van de afschaffing van de dividendbelasting. Hij denkt dat daardoor grote bedrijven hun hoofdkantoor eerder in Nederland houden of vestigen. KLM overweegt te stoppen met het verkopen van duty-free artikelen in de lucht. De omzet daalt al jaren, onder meer door de opkomst van online winkelen... en de luchtvaartmaatschappij zoekt naar alternatieven die meer opleveren. Corendon is al een paar maanden geleden gestopt met de verkoop van duty-free artikelen. Topstukken uit de collectie van het Drents Museum zijn vanaf oktober te zien in de Iraanse hoofdstad Teheran. Meer dan 300 voorwerpen worden daar tentoongesteld in het National Museum, zoals de man van Exloermond. Een veenlijk dat in 1914 werd opgegraven. De man stierf eeuwen voor onze jaartelling en werd begraven in Hoogveen. De KNVB wil zoveel mogelijk voetbalwedstrijden door laten gaan als volgende maand de amateurcompetitie weer begint. Veel clubs hebben vanwege de aanhoudende droogte last van een onbespeelbaar veld. Die moeten dan van de KVB maar uitwijken naar een kunstgrasveld of het veld van de tegenstander. Het weer bewolkt en af en toe zon. Het is 21 tot lokaal 26 graden.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 I've heard it's lined with the things you don't show. Lay me beside you down on the floor. I've been your lover from the womb to the tomb addresses your daughter when the moon becomes round. You be my mother when everything's gone. eigenlijk degene die er hartstikke mooi op aansluit. Dat is deze. bisschen Frieden, ein bisschen Freude, ein bisschen Wärme, das wünsche ich mir. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Träumen und dass die Menschen nicht so oft weinen. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Liebe, dass ich die Hoffnung nie mehr verliere.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 Door het organiseren van de Ibiza-markt op, het raadhuis, op het Badhuisplein... brengt Hip en Happy event het Ibiza-gevoel naar Zandvoort aan zee. Op het Ibiza-markt kun je terecht voor een exclusief aanbod van producten... die gerelateerd zijn aan de Ibiza-markt. Zoals lifestyle, fashion, jewels, beauty en ook voor een lekker drankje, hapje en een heerlijk Ibiza-sound. En ja, je kan er gratis heen en het is uiteraard natuurlijk op het Badhuisplein. is weer tijd voor onze gauwauw. Ja, en wat heb ik uitgezocht? Ik heb Atlantis uitgezocht. En het is een hitsingle van de Britse singer-songwriter Donovan. Afkomstig van het album Barra Bayagal. Nou, dat is een lekker woord, zeg. In december 1968 reikte het tot in de tipparade. Maar in februari 1969 kwam het binnen op de top 40. Waar het een maand later drie weken lang bovenaan stond in de top 40. Hierna is het de vaste waarde in de top 40. Nee, eh, in de top 2000. Ja, en daar gaan we uiteraard naar luisteren. Ja, even wachten.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 En vanaf, dat, vanaf 14 eh, juli was dat iedere zaterdag... in de maanden juli en augustus... een gezellige zomermarkt op de boulevard de Vauwage in Zandvoort. Kom gezellig langs bij de leukste markt aan zee. De kosten zijn uiteraard gratis... En de website is eventueel als u wil kijken www.zmbz.nl. En de locatie, wat ik net al gezet heb, en dat is het Badhuisplein. zijn zo klein, kunnen zo kwetsbaar zijn. Het kruisen paden. Het spel lijkt soms gespeeld, de rollen zijn verdeeld. Maar wie is de goede, wie de kwade? Besef je dat je bruggen bouwt, zolang je maar van mensen houdt. is weer zover. Je jaarlijkse palingfestijn bij Café Bluis. Aanstaande zaterdag, de 18e, zullen er bij Café Bluis weer heerlijke palingen worden gerookt. De bekende Zandvoortse palingroker Jan Gietsbergen en zijn, paling, zijn rookmaatjes... Tom Looyer en Rolf van de Molen zorgen weer voor een perfecte gerookte paling. Het roken zal omstreeks 12 uur beginnen... en de vers gerookte palingen zullen vanaf omstreeks half zeven per stuk worden verkocht. Zodat ze, onder het genot van een drankje en een praatje kunnen worden genuttigd in Café Bluis. En hopelijk bij mooi weer ook buiten op het gezellige terras. Café Pluis, Bluis dat is gelegen aan de Burenweg nummertje 51. Ja, en we gaan door met... Ik kan me nog heel goed herinneren, mijn, mijn, mijn neefjes die heten Mudde van de achterkant. En ze deden vroeger altijd mut na. Met z'n drietjes, naast elkaar. Your tiger feet. Your tiger feet. geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Vanavond neemt de bewolking overal toe. Nou, dat begint nu al, denk ik, als ik naar buiten kijk. En trekt van het westen uit regen oostwaarts over het land. Het oosten en het zuidoosten houden tot in de middernacht droog. De maximumtemperaturen liggen tussen 23 aan de kust en 28 graden in het zuidoosten. De zuidwestenwind is matig. In de avond draait de wind naar het westen tot noordwest. In de nacht naar vrijdag is het bewolkt en trekt de regen verder oostwaarts. De minimumtemperatuur is ongeveer 16 graden. De wind is landinwaarts zwak en overwegend westelijk. In het oosten en het noorden veranderlijk. Vrijdagochtend begint in het oosten en het zuidoosten nog met regen... maar deze trekt in de loop van de ochtend naar Duitsland. Dat is goed. In het middag en de avond breekt de zon van het westen uit door en blijft het droog. Op een enkele lichte bui tot het zuidoosten na. Het wordt ongeveer 22 graden. Er staat een zwakke westen tot noordwestenwind... die in de middag tijdelijk aantrekt tot matig. In de avond draait de wind in het westelijk helft naar zuidwest. Een maandag 20 augustus is er weer nieuwe kunst te bewonderen... in de ontvangstruimte van Pluspunt in Nieuw-Noord. De schilderclub van Pluspunt en de schilderclub van de Blauwe Tram... exposeert er gezamenlijk schitterende bloemschilderijen. Omdat de clubs en de open inloop hebben... kan iedereen meedoen en een keertje niet komen is ook geen probleem. Probeer het ook eens. De laatste keer is gratis en daarna zijn de kosten 3,50 per persoon...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 Though love is blind, make up your mind, I got to. way you tell him he'll have to go. You can't say the words I want to hear while you're with another man. So, darling, answer yes or no, and I will understand.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 Ja, dan hebben we het bioscoopprogramma van Circus Zandvoort. Van 16 augustus tot 22 augustus. Hotel Transylvania op drie, nummertje 3, de 3D in het Nederlands. Dagelijks om half 2. The Incredibles 2 van 3D, ook in het Nederlands. En het is wel de laatste week, dus als je wil gaan moet je nu gaan. Dagelijks om half 4. Dat is ook 6 jaar in en dan hebben we nog Mamma Mia. Here we go again. En het is alle leeftijden. Het is dagelijks om 8 uur. <clears throat> Sorry. En verwacht Show Dogs vanaf 23 augustus in Johnny English. Ja, Johnny English kunnen we nog natuurlijk. Dat is van, uh, dat is van Mr. Bean, geloof ik, als ik het goed weet. Zeker weet ik het niet. Maar volgens mij was het Mr. Bean. En dat was het. En dat is toch weer een vol programma. Ja. Langs het visserspad, door de Kennemerduinen, is een uitkijktoren geplaatst. Het bord daarnaast geeft aan dat het een prachtig uitzicht geeft over de duinen en een uniek zicht op de natuurbrug Duinpoort die over het spoor is aangelegd. En ondanks werd opengesteld. De uitzichttoren is een nogal groot betonnen kolos geworden... en niet echt past in de natuurlijke omgeving. Maar, het moet gezegd, het uitzicht is prachtig. yeah, yeah. Door. Op tijd, op tijd. Garantie voor gezelligheid. Ha, hai. Ai, Ros, jongen, zoetse jongen. Hey chef, ik moet naar Wassenaar. Wassenaar, Wassenaar. wie wil dat niet, hè? Lopen in de zonneschijn. Dat was Katrina en The Waves. Ja, we gaan ook door met een hele gezellige. Don't Break My Heart. Elton John en Kiki Dee.